dit for me. informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beveren-Krijbeke-Zwijndrecht. 12 uur een goede middag, luisteraars van Radio Barbier en omliggende streken, hè? BKZ. Hallo, ja, ja. ja, <laughs> ja. BKZ, ja, dus is Ruimeke eh, Zwijnrecht. Eh, bij dit uh, gesluierd zonnetje. Iedereen, uh, goedemiddag. dit is Leo van der Mast en Chief Den Draaier in BKZ Informeert. En je hebt weer heel wat informatie bij, Chief. Daar gaan we het straks over hebben. En verder is er natuurlijk heel wat muziek, maar we hebben ook nog tussen twee en vier Kruibeke leeft. En daarin komt eh, Pieter Jan Kriel heel wat vertellen over het eh, fonds dat eh, onlangs is opgericht. Namelijk het Fonds Goedele Herman. Maar daarover straks meer vanaf twee uur tot een uur of vier. En voor de rest heel wat leuke muziek. We beginnen met een nummertje van de Simple Minds, Chiefke. vorige collega Thibault met het eh, programma met daarin Zoe en alles wat u moest weten over eh, Harry Styles. Toen we een paar maanden geleden Michel Follet bij ons in de studio hadden, dan heeft hij verteld dat hij een grote fan was van Ten Sissi. Daarom deze voor Michel Follet. zitten alvast eh, smakelijk eten hier. En Chief the Drive die is ondertussen eh, al een paar minuten bij ons en die heeft heel wat info over BKZ. Ja, Chiefke? Ja, inderdaad. Ehm, de maand maart is ook bij uitstek de carnavalmaand, oh, februari ook geweest.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 van Steve dus Harley. Harley en Cockney, Rebel. Ja. And eh, Make Me Smile. Ja, ja. maar dat, was de, de van Sebastian. Somebody call me Sebastian. En eh, deze plaat heeft het wel eh, verder gebracht dan Sebastian. Maar je hebt nog heel wat info, Chief. Ja, inderdaad. Dus ehm, tijdens het paasweekend bruist de Molenberg van de activiteiten. Dit allemaal op vrijdag 3 april tot en met 6 april. Molenberg Kermis in Kruibeke. like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. De Ring of Fire van eh, Johnny Cash en meer countrymuziek kan u beluisteren iedere donderdag op Radio Barbier met eh, Greet ja, en eh, soms met, eh, met Mrs. McBride. Hè? Met Sandra. Mooie plaat van Johnny Cash. Ook een mooie film. Walk the Line met Joaquin Phoenix en June Carter. Hè? Mooie film. Ja. En de info, Chief. Info, inderdaad. Eh, info zondag 15 maart van 14 tot 17 uur is er in Hofter ter Saxen in Beveren de Provinciale Plantendag. Op zondag 15 maart van 14 tot 17 uur in Hofter ter Saxen in Beveren. many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers abortion the blame? Who gets to Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. guys are taken your money. Your mother said you should bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Mm-hmm. There's always the sun. that made you laugh. You know, it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. show host. Far and wide his name was known. He said there's no doubt about it. It was the myth, of fingerprints. That's why we must learn to live alone. heel krachtige stem, deze Loreen en Tattoo. Ja, Eurovisie Songfestival. Ja. Twee keer gewonnen, geloof ik. Twee keer? Ja, ik wil er vanaf zijn. Ehm, we horen ABBA op de achtergrond. Ja, op de achtergrond. Eh, maar info nog, een beetje info en eh, BKZ. Eh, <clears throat> maandag 13 maart is het lezingen over de fotografie. Architectuurfotografie met Noël Baldewijns. 8 uur. Hier is ABBA. Sinterklaas met eh, Alex Carlier. Deze Hooverphonic. Hooverphonic, eh, ja. En we gaan het uh, ook eens hebben over hoe grappig is de Antwerpse taal. Ja. Mm Dat is heel grappig, ja, hè? Ja, ja, niet meer mooi, hè? Ehm, <laughs> met alle Chinezen, maar niet met een dijzen, hè? Maar ik kan het toch goed zeggen. Tjie. <laughs> maar ik heb 27 jaar gewerkt in Antwerpen. Ik heb het ook moeten leren. Hè. Ja, dus, met de ehm, RTT, met Chile. Uh, ja, met RTT. Ja. Goedemiddag. Ja. Inlichtingen. Dus hoe grappig is de Antwerpse taal? Zeker niet te missen. into your big eyes and said to myself, we could have had twins if Frankie. De wereld is een schouwtoneel dat wij bespelen. Voor ieder is een luchtkasteel om van te delen. Ja, Nicole en Hugo, hè? Ja. Maar is een tijd van het Eurovisie, hè? met hun purperen pakjes. Ja, en met hun uh, Ja, ja. ja hè? hoe het Ik dacht dat ze toen uh, eh, laatstes geëindigd waren. Of, of voorlaatstes, ik moet het eens opzoeken. Maar blijft eh, toch wel een, leuk nummertje. Ja, dit, een beetje opwekkende muziek bij Radio Barbier in uh, Nee, ehm, BKZ informeert. Ik heb nog wat info. Het ABC van BKZ. Doe mee met onze quiz over Nederlandstalige taal in alle mogelijke vormen. Spelling, dialecten, literatuur, film en etymologie. is een ouwertje van de Hollies en de, bus. Top, hè? Ja, en de bus die stopt eh, nu terug in Ruppelmonde. ja, ja. Eh, toch? Ja, de, de 93. Ja, ja, die eh, gaat terug een paar ritten aandoen. Gelukkig, hè? Positief nieuws voor de mensen van Ruppelmonde, hè? so pretty to me Radio Barbier, jouw lokale radio voor BKZ. En tot twee uur heel wat informatie met Chief Den Draaier. Ja, ja inderdaad. Ehm, zondag 22 maart om 11 uur eh, wordt er een aperitiefconcert gegeven. Dit allemaal te Burgt in het Waaigat. En dat wordt gegeven door Alexei Sandrin, Yannick van der Velde en Florian Peleman en Abigail Karlik. met All Time High. 17 over 1 uur op Radio Barbier in BKZ informeert met Steven Draaier. Ja, en met Steven Draaier. Ja, Jeffke den Draaier. Ja, eh. <laughs> bon, ja, Steven Draaier, maar dat is van een tijd van de Vrije Radio's. Eh, ik heb dat soms zo graag niet meer voor Steven Draaier. ik denk ik dat ik een Indiaan ben, maar ik ben geen Indiaan. Maar ja, dat wordt eigenlijk, ja, Chief, er zit eh, DG in en Jeff zit erin. Bon, ja, zwart. en nu missen de mensen daar, hè. Daar is over nagedacht, hè, Ja, toch een beetje, ja. Hmm. Eh, <laughs> ik heb nog wat info in BKZ Informeert natuurlijk. Ehm, dinsdag 31 maart om 20 uur in Tervesten in Beveren heeft er iets plaats over voetvolk Tempest. Dinsdag 31 maart om 20 uur in Tervesten, Beveren. muziek op een zaterdagmiddag 7 maart. Tussen 2 en 4 uur hebben we dan in Kruijbeek geleefd. Eh, komt Pieter Jan Kril. een beetje uitleg geven over het Fonds Goedele Herman. Dus als u daar meer over wilt weten, straks tussen 14 en 16 uur. Dit is muziek van Fleetwood Mac en blijft altijd mooie muziek, hè? Uit die legendarische LP of CD Rumors. Dit is Sarah. maybe hier met the draaien. Ja, en <laughs> we laten nog een, een documentaire zien op, op Canvas over deze bekende groep, eh, Fleetwood Mac. En ook eh, een van de twee belangrijkste eh, LP's, dat was Rumors en Tusk. En daar komt deze soundtrack uit. Hè? Sarah. Hè? gezongen door Steven X. toen heel veel geëxperimenteerd werd met synthesizer en zo. Hè? Deze... Eh, synthesizermuziek, ja, toch. Human ook League. De, eh, ook tijdloos, deze Human League. Hè? Don't, eh, you, don't you want me.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 temptress. Through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown. rejection. And every time I look at you, you'll be who I want you to. And I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be, if you be mine Ja, Joe, Jackson. <laughs> Wat een dijk van een plaat. tijd van eh, jeugdhuis Kabas. Hè? Ja, ik zal het nooit vergeten. Hè? Dat is heel lang geleden. Ja, maar toch, eh, ik vergeet dat nooit. Een beetje jeugdsentiment. Ja, als ik jou zie en eh, jij ziet mij. Ja, nee, bedoel, ja, dat is... Ja. Een kop, ja. ja. Nee, nee, maar <laughs> goede muziek daar leren kennen. Ik heb nog wat info. Ehm. Op donderdag 12 maart wordt in Lago de Meerminnen in Beveren een multidisciplinaire nood planningsoefening georganiseerd. steeds kan vinden. Als je zin hebt in een glas. Hoe je langs het muurtje zo binnenkomt in huis. De achterdeur staat open. Alleen de poes is thuis. Hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is. Hoe traag een schip de kaai vaart, Hoe lang het wuiven is. Voordat het schip een stip wordt dat helemaal verdwijnt. En hoe lang je nog zal blijven in de havenkroeg Westijn. En toen we afscheid namen, was ik rot sentimenteel ik wou voor het laatst met jou naar bed. En oh god, het scheelde echt niet veel. Niemand was die nacht, Rosanne, zo gek als wij ons twee. ik pas dat Prinsenhof, de naam was van de straat. De straat waarin je woonde, de straat met jouw gelaat. Ik herinner mij de stoepen en het schoon geveegd trottoir. De bakker met vakantie, met ervoor de voddekaar. Van wat er toen gebeurde, zal niemand iets vernemen het was er koud, Rosanne. En wij, wij zouden afscheid nemen. Er waren geen geraniums, geen straatmus was erbij. Ik had zachtjes willen huilen, maar ook dat ging voorbij. Paridae, eh, eh, eh, de, de, Rosanne, oh Rosanne, oh Rosanne, oh Rosanne, oh Rosanne, oh Rosanne, oh, oh, oh. Ja, deze Wim de Kranen ook uh, bekend van uh, Tim, hè? Wim de Kranen. Spijtig, al lang eh, ons ontvallen. Ja. Maar kleinkunst wel van de bovenste plank. Voor veel mensen ook. Kleinkunst, dat is maar een beetje... Eh, kleine, kleine, kunst, maar, ja, toch wel, tekst is belangrijk ook. Hè, Jij hebt ooit eens een programma gedaan in, eh, op het kasteel op het kasteel, Kleinkunst. Ja, kleinkunst, Mooi programma, hè. Met mhm. allemaal heel mooie muziek. Maar Kleinkunst is een beetje, ja, vergeten. Een beetje was zoals ze dat zeggen. Hè? Ja. Mhm. Maar kom, ik hoor het toch graag. Kom nog wel eens oh. terug, Ja, dat voel ik me wat jonger, ja. Uh, eh, nog een beetje info uit het eh, provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het provinciebestuur Antwerpen en de gemeente Beveren. Kruijbeke Zwijnrecht nodig u u graag uit op een inhuldiging van de provinciale grenspaal. Dit allemaal op woensdag 11 maart vanaf 10.30 uur. 30. deze van Frans Gal. Hè? Nee? Nee. Ja, maar ik zie... Ik, ja, ja, zeg het eens, Leo. Ja. Desireless. Voyage, voyage. Voyage, ja, maar ik zit hier als een blinde. Hè, ja. <laughs> ik bedoel, ja, ik ben niet blind, maar weet, je weet wel wat ik bedoel. enorme fan bent van uh, Frans Gal. Frans Gal, ja, ja, ja, ja. Maar ik gaan we straks nog wel draaien. Ja, zeker. dat is goed. Komt aan bod. Maar eh, als we even naar de klok kijken, het is uh, drie of uh, tweeënhalf minuut voor twee uur. Ja. Dus onze tijd zit erop. Hè? Zit erop. BKZ informeert, zit er uh, alweer op. Hè? Volgende maand zal het waarschijnlijk overgenomen, worden door Thibaut en Chief, hè, misschien. Ja, Thibaut, hè, ofwel Mark. we zullen nog wel zien en communiceren met elkaar, maar we zien wel, ja. Nu hebben wij tussen 2 en 4 uur, hebben wij dan in Kruijbeek een heel interessante gast. Maar daarover straks meer. En die gaat ons alles over vertellen over het Fonds Goederen Ja, dus, dus zeker eh, en vast blijven luisteren, luisteren naar Radio Barbier. informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren krijbeek zwijndrecht